Uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Vanwege extreme regenval is er plaatselijk grote wateroverlast in het oosten en zuiden van Duitsland. Onder meer vlakbij Dresden in de deelstaat Saksen waren er overstromingen. In het heuvelachtige gebied zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar, melden de lokale autoriteiten. Ook de omgeving rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld. En ook Oostenrijk is plaatselijk getroffen door overstromingen als gevolg van zware regenbuien. Op Twitter is te zien dat de binnenstad van de plaats Hallein bij Salzburg te maken heeft met flinke wateroverlast. De politie zegt dat delen van het centrum onder water staan en dat auto's zijn meegesleurd door het kolkende water. De situatie is volgens een woord voor de kritiek en in sommige gevallen dramatisch, meldt persbureau DPA. Er zijn nog geen meldingen van gewonden of doden. Tieners in Groot-Brittannië worden niet ingeënt tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant geeft een Brits comité voor vaccinatie het advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar geen prik te geven, zolang de risico's niet duidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen laten inenten. Andere landen, zoals Frankrijk, Israël en de VS... besloten eerder wel gezonde tieners vanaf 12 jaar te vaccineren. Ook in Nederland kunnen alle 12 tot 17-jarigen een coronaprik krijgen. En de Oostenrijkse ultrafietser Christoph Strasser heeft een wereldrecord neergezet. Binnen 24 uur legde hij ruim 1026 kilometer af. Het oude wereldrecord stond op 914 kilometer. De 38-jarige wielrenner reed rondjes op een circuit. Strasser stond in totaal slechts twee minuten stil vanwege een lekke band en om van fiets te wisselen. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat misbanken ontstaan. Morgen eerst op veel plekken grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken.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 No soy traficante. overtime. I'm on. Wake myself with the sun of the morning. I play myself with the stun of performance. Take all my money and now she gone. And I'm broke as a bitch in the bottom, yeah.